Mariette Krol met het NOS Journaal. Containers. Het land heeft niet genoeg capaciteit om de toegenomen stroomvluchtelingen op te vangen in asielzoekerscentra, zegt het Finse ministerie van Binnenlandse Zaken. Vorige week kwamen er 2000 vooral Afghaanse vluchtelingen aan in Finland. Het land verwacht dit jaar 30.000 tot 35.000 mensen. Vorig jaar waren het er maar 3600. Er is nog geen akkoord tussen de coalitie en een deel van de oppositie over het belastingplan. Over twee dagen stemt de Tweede Kamer erover en er is een akkoord nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor de lastenverlichting van 5 miljard. De christelijke partijen willen dat één verdieners gecompenseerd worden, maar de uitwerking van dat plan stuit op weerstand. Het geweld tegen treinpersoneel neemt af. Dit jaar zijn tot nu toe 518 meldingen binnengekomen tegen 639 in dezelfde periode vorig jaar. De meldingen gaan over fysieke agressie, spugen en ernstige bedreiging op en rond het spoor. Waar de daling door komt, wordt nog onderzocht. In Frankrijk is een radicale moslim gearresteerd die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op een marinebasis in Toulon aan de Middellandse Zee. De man is op 29 oktober gearresteerd en zit sindsdien vast, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens de minister heeft de man publiekelijk zijn steun uitgesproken voor jihadisten... en had hij banden met een moslimstrijder in Syrië. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden... en zou materiaal hebben gehad waaruit bleek dat hij een aanslag wilde plegen. Waaruit dat materiaal bestond is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht af en toe wat regen en ongeveer 14 graden. De komende dag blijft het een graad of 14 en neemt de kans op neerslag geleidelijk af...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 Deeply deep about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of about the way you walk A contact sport Let the neighbors talk Deeply dippy, I'm your Superman I'll explain You're my lowest lane Oh, my love I can't make head nor tail of your Spanish eyes.